geteerd samen met het NOS-journaal. President Obama zegt dat het akkoord met Iran betekent dat Teheran geen kernwapens kan ontwikkelen. In het akkoord staat dat VN-inspecteurs het land in mogen om de kerncentrales te controleren. Volgens Obama is daardoor elke weg naar een kernwapen afgesloten. Hij benadrukte dat het akkoord niet is gesloten op basis van vertrouwen, maar op basis van controle. Amersfoort betaalt pedoseksueel Sietse van der Vee een schadevergoeding van 4000 euro. De gemeente gaat niet in beroep tegen een uitspraak van de rechter uit april. De rechter legde de schadevergoeding op omdat burgemeester Bolsjes van Amersfoort de verblijfplaats van Van der Vee bekend maakte. Volgens de rechter was daar onvoldoende aanleiding voor en de gemeente legt zich daar nu dus bij neer. Hellas Travel schrapt per direct alle vluchten van Groningen Airport naar het Griekse eiland Corfu. Volgens de tour operator is het aantal boekingen tot stilstand gekomen door de onzekere situatie in Griekenland. Veel klanten die wel al hadden geboekt zouden hun reis annuleren. Of de klanten van Hellas Travel worden gecompenseerd is onduidelijk. En PostNL eist dat de stakende pakketbezorgers weer aan het werk gaan. Doen ze dat niet, dan worden ze aansprakelijk gesteld voor het verlies dat het bedrijf door de staking leidt, waarschuwt PostNL. De zelfstandige pakketbezorgers staken uit onvrede over de afspraken die PostNL heeft gemaakt met vakbond FNV. Ze eisen een tariefverhoging van 25% en PostNL biedt 10%. procent. weert weer, is nog tamelijk bewolkt met wat regen... maar vooral in de noorden breekt later soms even de zon door. Het is rond de 20 graden. Morgen kan nog een enkele bui vallen en er is ook nog veel bewolking.